Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat gisteren in Brussel is gesloten. Ondanks dat heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezegd. Hij zegt dat in een interview met de Griekse TV. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening van de internationale geldschieters te kunnen krijgen vandaag ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er morgen rond middernacht over gestemd. Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt en het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Israël voelt zich niet gebonden aan het akkoord dat de zes wereldmachten vandaag sloten met Iran over het atoomprogramma van dat land. Premier Netanyahu heeft met de Amerikaanse president Obama gebeld om zijn zorgen te uiten. Kort na de ondertekening van de overeenkomst in Wenen beschreef Netanyahu dat als een grote historische vergissing. Zijn opmerking dat hij zich niet gebonden acht aan de afspraken werd later door alle leden van zijn kabinet onderschreven. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte, maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Rusland houdt alle toestellen Tupolevs van hetzelfde type aan de grond... zolang niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. Een Engelse uitgeverij moet de erfgenamen van Jozef Goebbels betalen voor het gebruik van citaten uit zijn dagboeken. Dat heeft een Duitse rechter bepaald. De citaten worden gebruikt in een biografie van Hitlers minister van Propaganda. De zaak was aangespannen door Goebbels' erfgenamen. De uitgeverij gaat in beroep tegen de uitspraak. Het weer vannacht klaart het op. Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar het wordt wel iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.